Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De herkomst van een verdachte heeft invloed op de uitkomst van het strafproces... blijkt uit onderzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Mensen met een migratieachtergrond worden vaker tot een celstraf veroordeeld... dan anderen die terecht staan voor een vergelijkbaar delict. Bij sommige groepen gebeurt dat bijna 30 vaker. Dat kan door discriminatie komen, maar uit eerder onderzoek bleek ook... dat een rol kan spelen hoe taalvaardig een verdachte is... en of die zegt wat de rechter graag wil horen. De onderzoekers stellen voor om een experiment te doen met het blind behandelen van zaken... waarbij de rechter niet weet hoe de verdachte heet en eruit ziet. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 72 Palestijnen gedood... onder wie 21 mensen die bij een hulppunt stonden. Dat meldt de Palestijnse burgerbescherming die gelieerd is aan Hamas. Dagelijks verzamelen zich duizenden Palestijnen... bij de paar voedseldistributiepunten van de omstreden Amerikaanse-Israëlische organisatie GHF. Daar worden meel en andere droge middelen uitgedeeld. Dat verloopt chaotisch en vaak wordt er door Israëlische militairen geschoten. Naast 21 doden bij de voedseldistributie vielen er 51 doden bij Israëlische aanvallen op het noorden van de Gazastrook. President Trump besluit binnen twee weken of de VS militair gaat ingrijpen in Iran. Dat zei een woordvoerder van het Witte Huis. Volgens haar is er een reële kans dat er snel weer onderhandelingen met Iran plaatsvinden. Op basis daarvan zou Trump besluiten of hij in Iran gaat ingrijpen. De VS heeft bommen waarmee ook ondergrondse doelen kunnen worden getroffen. Alleen Amerikaanse B-2-bommenwerpers kunnen die afvuren. Zonder die hulp kan Israël het nucleaire programma van Iran niet echt een slag toebrengen. Het weer. Vannacht is het helder, daardoor koelt het in de nacht flink af tot een graad of 6 in het noordoosten. Morgen opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. De 105 Muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. having You said that we would still be friends But I'll admit that I was glad it was over Vertel me verhalen, die gaan over wie je vroeger was.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 turned away from it all like a blind man. Sat on the fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. before I place the bed. I've done things that I can't take back.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 Vandaag laat ik het stromen, morgen weer een nieuwe dag. Je hoeft mij niet te beschermen, maar hou me stevig vast. En teleurstelling maakt sterker, ik ben een en al kracht. Wil je slagen, moet je werken, misschien harder dan je kan. Maar ik beklim die bergen met een lach. Ik beklim die bergen met een lach je zou zien dat het mogelijk misschien. Je kan mij niet tegenhouden, je moet me maar vertrouwen. Je zou zien dat het mogelijk Ik zou moeten vechten, kan niet wachten op een wonder Soms lijkt het net een slechte droom waar ik in ben beland Als je zelf de zon in huis bent, kan je licht zien in het donker Altijd blijven lachen, zet je zorgen aan de kant Je hoeft mij niet te beschermen, maar hou me stevig vast En teleurstelling maakt sterker, ik ben een en al kracht wagen moet je werken. Misschien harder dan je kan. Maar ik beklim die bergen met een lach. Ik beklim die bergen met een lach. Je zal zien dat het mogelijk misschien. Je kan mij niet tegenhouden. Je moet me maar vertrouwen, je zal dat morgen.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 Dit is zo'n nacht. Oh, want het feest is nog maar net begonnen. Maar je weet het al na één seconde. En die lach op je gezicht zegt alles. Want wie weet wat deze nacht van plan is. Dit is is dag.